Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voor het Joegoes vandaag het allerlaatste proces dat tegen de Kroatische Serviër Goran Hadžić. Daarnaast begint de oud-Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic aan zijn verdediging. Hadžić was van 1992 tot 1994 leider van de Krajina, een republiek die door Servische Kroaten eenzijdig was uitgeroepen nadat Kroatië zich in 1991 van Joegoslavië had afgescheiden. Acic wordt beschuldigd van moord, marteling en deportaties. Het proces tegen Karadzic begon bijna drie jaar geleden, maar pas vandaag begint hij aan zijn verdediging. Hij wordt verdacht van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Minister Opstelten wil politie en justitie meer bevoegdheden geven in de strijd tegen computercriminaliteit. Hij wil opsporingsdiensten de mogelijkheid geven in computers in te breken. Dat blijkt uit een conceptbrief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer, waarover nu.nl bericht. Opstelten schrijft dat computers steeds belangrijker worden en dat het aantal cybermisdaden toeneemt. Hij wil de opsporingsdiensten het recht geven computers te hacken, onder meer om software te installeren waarmee het versleutelen van gegevens ongedaan kan worden gemaakt en om informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Bij een onderzoek naar kinderporno is dat alles gedaan. Drie voormalige Argentijnse marineofficieren hebben een levenslange gevangenisstraf gekregen... voor het standrechtelijk executeren van 16 politieke gevangenen in 1972. De rechtbank riep de Verenigde Staten op een vierde verdachte officier uit te leveren die in Miami woont. De moorden staan bekend als het bloedblad van Trelew... Tijdens het regime van generaal Marnoes ontsnapten 29 Argentijnse opstandelingen uit de gevangenis. Van hen werden er 19 weer opgepakt en vastgezet op een marinebasis bij de stad Trelew. 16 van de gevangenen opstandelingen zijn later gedood bij een zogenoemde mislukte ontsnapping. Het weer in het noordwesten buien, elders droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden. Vanochtend regenachtig met een stevige zuidwestenwind, aan de kust zelfs stormachtig. Vanmiddag wordt het droger met af en toe zon en een temperatuur rond 13 graden.